Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Gaan gelden voor heel Afghanistan, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De duur van de training wordt uitgebreid van zes naar acht weken. Het begint volgend jaar als proef. Als die succesvol is, neemt de NAVO het model over. Het kabinet vindt dat er in principe altijd twee volwassenen aanwezig moeten zijn op een kinderdagverblijf. Het neemt ermee een advies over van de commissie Gunning... die de zedenzaak onderzocht op kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam... Er kan alleen in bijzondere gevallen worden afgeweken van dat vier-ogen-principe, zoals bij heel kleine crèches. Verder worden nieuwe kinderdagverblijven scherper gecontroleerd. Het kabinet kan het tweede testtoestel van de Joint Strike Fighter kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP heeft daar vanavond mee ingestemd. De ministers Hillen en Verhagen benadrukten nog eens dat een definitief besluit pas door het volgende kabinet wordt genomen. De oppositie denkt daar anders over en is bang dat Nederland door de aankoop van een tweede testtoestel nu vastzit aan de JSF. In de Libische stad Misrata is een journalist door mortiervuur omgekomen. Het is de Britse fotojournalist en filmmaker Tim Hetherington. Hij was een van de makers van de documentaire Restrepo over de oorlog in Afghanistan. Dat leverde hem een Oscar-nominatie op en hij werd eerder genomineerd voor een World Press foto. Kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam mag zijn naam niet veranderen in Vlinderhof zegt de eigenaresse van een gelijknamige crèche in Alsmeer... die niet wil worden geassocieerd met het hofnarretje vanwege de Amsterdamse zedenzaak. Volgens de eigenaresse mag een ander niet zomaar dezelfde handelsnaam gebruiken. Ze dreigt naar de rechter te stappen. Het weer koelt vannacht af tot zo'n 8 graden. Morgen opnieuw zonnig, bijna overal droog. Smiddags ontstaan er stapelwolken. Voor morgen maximaal 25 graden. Dit was het... till the end of time. color of my heart blue for the tears, black for the night. fears. the stars in the sky don't mean nothing to you.